Premier Rutte heeft in Davos in Zwitserland een gesprek gehad met de Iraanse president Rouhani. Rutte twitterde zelf een foto van die ontmoeting. Rutte heeft bij Iran aangedrongen op een constructieve opstelling in zaken Syrië. Hij zou ook zijn teleurstelling hebben uitgesproken over het feit dat Iran zich niet achter de internationale afspraken schaart die een einde moeten maken aan het regime van de Syrische president Assad. Rutte heeft ook zijn zorgen overgebracht over de mensenrechten in Iran. Delegaties van de strijdende partijen in Syrië gaan vrijdag verder praten over een einde aan de oorlog in hun land. Na oud-premier Timoshenko heeft ook de Oekraïense oppositieleider Klitschko politieagenten opgeroepen om zich aan te sluiten bij de anti-regeringsdemonstraties. Klitschko dreigde met een offensief als president Janukovic morgen niet aan de eisen van de oppositie tegemoet komt. Er is geen andere uitweg, zei hij op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Klitschko en twee andere oppositieleiders hadden vanmiddag spoedoverleg met Janukovic. Aanleiding was de dood van enkele demonstranten. Dat overleg heeft volgens Klitschko niets opgeleverd. De oppositie wil dat Janukovic binnen 24 uur aftreedt en heeft een ultimatum gesteld. De provincie Overijssel wil waterbedrijf Vitens dwingen weer samen te werken met het Israëlische waterbedrijf Mekorot. Vitens zegde die samenwerking eind vorig jaar op... omdat het Israëlische bedrijf onder vuur ligt door projecten in de Palestijnse gebieden. In de Statenvergadering werd de motie aangenomen voor een extra aandeelhoudersvergadering waarin dat moet worden afgedwongen. In de motie staat dat een publiek bedrijf als Vitens, dat ook nog eens een leveringsmonopolie heeft, geen buitenlandse politiek kan bedrijven. Een vergelijkbare motie werd in Gelderland verworpen. Het weer,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 the back.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 start from, and we're falling apart. You'll say. See.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 是的。 9. in you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

I'm sexy and I know it. Hey, yeah. work out.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 time knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my world. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things things I do, I do. see me, it's my life. It's my